Hij schreef tientallen dichtbundels en was een veelgevraagd performer. Als wietambassadeur en oudste hippie van Nederland praatte hij graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. Een kleine maand geleden werd Vinkenoogs rechterbeen geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking. Vrijdagavond werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. Vinkenoog debuteerde op zijn 21ste in het jaar dat hij naar Parijs vertrok om daar voor UNESCO te gaan werken. In 1951 stelde hij de poëziebloemlezing Atonaal samen met werk van vernieuwende dichters die sinds die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd Vinkeno gekozen tot dichter des vaderlands. De laatste jaren werkte hij samen met de eenmansband Spinvis. In Washington hebben een paar honderd Amerikaanse Iraniërs gedemonstreerd tegen de situatie in Iran. Met Iraanse vlaggen in de hand trokken ze te voet van Capitol Hill naar het Witte Huis. Ze willen dat president Obama de banden met Iran verbreekt vanwege de omstreden presidentsverkiezingen. Obama zocht na zijn aantreden juist toenadering tot Teheran. Wel veroordeelde hij het neerslaan van protesten tegen fraude bij de verkiezingen. De betogers in Washington willen dat het Westen de leiders in Teheran onder druk zet... zodat er nieuwe verkiezingen komen onder toezicht van de Verenigde Naties. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud-vicepresident Cheney jarenlang informatie achtergehouden voor het Amerikaanse congres. Dat meldde de New York Times en persbureau AP. Volgens hen heeft het congres acht jaar lang niets geweten over een terrorismebestrijdingsprogramma, omdat Cheney dat geheim wilde houden. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA, die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Het weer de komende nacht en ochtend regen. In de middag langzaam droger met vanuit het zuidwesten zon.